In Amersfoort is Kees van der Staaij gepresenteerd als nieuwe leider van de SGP. Hij volgt Bas van der Vlies op, die na bijna 30 jaar de Tweede Kamer verlaat. Op het partijcongres in Amersfoort zei van der Staaij dat hij bij de verkiezingen voor drie zetels gaat. Dat is er één meer dan nu. Tot 2002 behaalde de SGP bij verkiezingen bijna altijd drie zetels. In de Eemshaven wordt gedemonstreerd tegen de bouw van nieuwe energiecentrales. De betoging is georganiseerd door de vereniging Zuivere Energie... samen met onder meer de Waddenvereniging en Greenpeace. De demonstranten verzetten zich tegen de nieuwe centrales van energiebedrijven RWE en Nuon... omdat die deels met kolen gestookt gaan worden. Er zijn zo'n 100 betogers uit Nederland en Duitsland op de demonstratie afgekomen. Israëlische tanks hebben zich teruggetrokken uit de Gazastrook. Bij een vuurgevecht kwamen gisteren twee Israëlische militairen om het leven. Zouden ook twee Palestijnen zijn gedood. Israël zegt de Gazastrook te zijn binnengetrokken... omdat Palestijnse militanten bezig waren explosieven te plaatsen. De gewapende tak van Hamas, de Qassam-brigades, zegt dat ze bij de aanval betrokken was. De Iraakse oud-premier Alawi zegt dat hij met alle partijen wil onderhandelen over een nieuwe coalitie. Alawi's seculiere partij is bij de parlementsverkiezingen de grootste geworden. Het conservatieve blok van huidig premier al-Maliki haalde twee zetels minder. Volgens hem is er gefraudeerd en moeten de stemmen opnieuw worden geteld. VN-gezant Melkert heeft alle partijen opgeroepen de verkiezingsuitslag te accepteren. Voor het tweede weekend op rij wordt er bij British Airways gestaakt door cabinepersoneel. Tot nu toe zijn er 93 vluchten geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij verwacht driekwart van de passagiers te kunnen vervoeren. Dat is meer dan vorige week, toen het cabinepersoneel drie dagen staakte. Personeel is boos omdat de directie onder, hen, onder meer de lonen wil bevriezen. Het weer af en toe zon, maar ook kans op een bui. Temperatuur loopt op naar 10 graden in Friesland, 13 graden in Limburg.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 Maar dat zit dus in de tekst van Whitney Houston. I'm Every Woman. Zeven minuten over de klok van enen. uh, <laughs> eh, maakt het de tweede uur van jouw zaterdagmiddag is begonnen. de tweede uur ga je horen van mij wat het weer gaat worden.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 En ik vind dat het wel tijd is voor... ZFM, Westkust, weerbericht. Want vandaag is het over het algemeen bewolkt en er kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. En nou, als ik zo naar buiten kijk is het ernstig zonnig. Maar veel neerslag wordt daarbij niet verwacht. Zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar een maximaal van 11 graden. En wellicht hier en daar 12 graden. En dan waart een matige en aan zee soms een vrij krachtige west- tot zuidwestelijke wind. Vanavond en komende nacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en e- enkele opklaringen. Het blijft droog en koelt af naar ongeveer 5 tot 6 graden. De wind waait uit zuidwest en is overwegend matig van kracht. Morgen beginnen we de dag met een eh, afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Maar vrij snel neemt de bewolking toe en op nadering van de warmtefront... en in de middag eh, op nadering van de warmtefront en in de middag gaat het af en toe regenen. De zuidwestelijke wind waait over het land matig. Kracht 4 en aan de zee vrij krachten met 5 tot 6. En de temperatuur stijgt naar een maxima van 10 eh, graden. Zondagavond valt er nog wat regen, maar maandagnacht blijft het tijdelijk droog. Maar het blijft wel over het algemeen bewolkt. De zuidwestelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar 5 à 6 graden. Na maandag is het ook bewolkt en valt er geruime tijd regen. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar een maxima van 10 of 11 graden. Maandagavond regent het nog enige tijd, maar dinsdagnacht blijft het droog. De wind waait dan uit het zuiden tot zuidwesten is over land meest matig en naar zee vrij krachtig. En de temperatuur daalt dan naar 6 à 7 graden. En dinsdag heeft de bewolking weer de overhand en met name in de middag valt er enige tijd regen. De wind waait uit het zuiden en is over land matig en aan zee krachtig. Met de kracht 4 en de temperatuur stijgt dan naar een maximaal van 12 graden. time Kylie Minogue, Please Stay. Ik ga jullie alvast even warm maken, wat over... Want tussen 2 en 5 gaan ze een nummer draaien. Ik heb het even moeten uitzoeken. Ja, dat hoor je dit. een mooie, rustige versie. Nou, het begint zelfs zo zelfs. Dat is nog het ergste. Maar je gaat van mij deze versie horen. En die versie is van Metallica. Whiskey in the Jar. to you. When I got my first taste of you. Now you were just what I was looking for. And Cause I wake up morning in the middle of the night. The sight of your name was all the sign right. Came back to your door all soaked with sweat. Had to have you kiss before I stopped to death. When you're living on love, and it's all you need. The constant hunger that you got to feed, living on love. you got to feel. Lang de Lange hoorde je Living on Love. En voor Metallica Whiskey in the Jar. Vond wel een mooie overgang. Nu is het tijd voor een beetje blues, zoals het netjes in het begin zingt. We gaan weer de opmerkelijkste krant van Nederland erbij pakken. En dat is niet de Zandvoortse krant. Dat is eh, ja, eigenlijk alle kranten bij elkaar. Want in het Kreugerpark in Zuid-Afrika heeft de stroper het onderspit moeten delven tegen een aantal nijlpaarden en leeuwen. De man viel eerst in prooi aan enkele razende nijlpaarden en werd uiteindelijk verslonden door de leeuwen. Twee andere stropers konden wel ontkomen. Het zwaar verminkte lichaam van de omgekomen man werd nadien teruggevonden. Hij kon geïdentificeerd worden aan de hand van de kleding die hij droeg. Ook zijn schedel werd weer teruggevonden. Ja, ik las het eh, gisteren toevallig in het eh, krantje. In de, de, de metro was het geloof ik. Philips heeft een geplande onderzoek naar het verhogen van seksuele opwinding door ledverlichting geannuleerd. De onderzoeksafdeling van het elektronica-bedrijf uit Eindhoven had eh, voor voorjaar 2010 een proef gepland om via ledverlichting seksuele opwinding bij de mannen te verhogen. Nou, de lampjes zouden door de doorbloeding van de penis kunnen verbeteren. Nou, Philips is actief op het gebied van gezondheidszorg en consumentenelektronica. Eerder onthulde Philips een eh, intiem massageapparaat nou, bovendien zit de eh, verlichtingdivisie van het bedrijf flink in op ontwikkeling van ledlampen. Het onderzoek naar ledlicht en seksuele opwinding blijkt echter niet bij Philips te passen. De geplande test is door het bedrijf afgeblazen, zo meldde de Brabantse Dagblad dat. Een woordvoerder van Philips noemt het, eh, het plan van de eigen onderzoeksafdeling wel heel enthousiast. Volgens de zegsman is de test geannuleerd omdat het niet een, het soort onderzoek is waar Philips zich mee wil bezighouden. En de speler die na een rode kaart weigert het veld te verlaten. Ja. Eh, zit jij nou weer te lachen? Ze zitten hier mij af te leiden in de studio met mijn computer te spelen en zo. Ik snap dat allemaal niet. Nou ja, een speler die na een rode kaart weigert het veld te verlaten. Daar weet de Braziliaanse politie wel raad mee. Het gebeurde allemaal in de wedstrijd tussen Genis en Montacluba in de regionale divisie. Toen middenvelder Robson weigerde buiten de lijnen te stappen, vond de oproerpolitie het tijd de dure nieuwe spulletjes maar eens echt te gebruiken. Nou, de pepperspray sproot, spoot vrolijk in het rond. Uiteraard kon er na het incident niet meer verder worden gespeeld. Eh, want er eh, waren zeker zeven spelers die last hadden van de pepperspray. En in principe wordt de wedstrijd nu overgespeeld. Na alle filmpjes over... Nou ja. Voor Motocluba wordt dat nog heel erg lastig, zeggen ze.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 Today was a fairy tale. I wore a dress, you wore a dark gray t shirt. konuğu Sailor, Sailor hoorde ik. albert John. ja. help. Een opname uit 1972, live dubbel LP, The Beach Boys in Concert, opgenomen in New York. Maar dit is, dit is weer het eerste nummer. Dus echt moet je gewoon die twee LP's achter elkaar draaien. En dan waan je gewoon eh, bij een live concert van de Beach Boys. Juist. 1972, hè? Dat is een tijdje geleden.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 A Night Like This. En in eh, Parma in Noord-Italië heeft de man geëist dat zijn ex hem 3500 euro terugbetaalt. Hij had haar enkele jaren geleden een uh, borstvergroting cadeau gedaan en nu wil hij zijn geld ervoor terug. De 37-jarige man was 5 eh, jaar, geleden, jaar geleden getrouwd met een 36-jarige vrouw. Ter gelegenheid van de eerste huwelijksverjaardag bood hij haar een borstvergroting aan. En de operatie kostte welgeteld 3500 euro en was een succes. Maar de grote boezem van de vrouw kon toch niet verhinderen dat het, het paar vier jaar later uit elkaar gingen. Bij het verdelen van de gemeenschappelijke goederen bracht de man eh, de terugbetaling van cadeau ter sprake. Nou, een moderne Alpenhut lijkt niets op een houten chaletje die wij kennen. Ze bestaan volledig uit glas en daardoor zou de constructie volgens ontwerpers mooi overvloeien in de omgeving. Toeristen zouden extra kunnen genieten van de omgeving. En met een uitzicht van 360 graden. En de zonnepanelen en de kleine windturbine voorziet de Alpenclausule eh, zichzelf in stroom. En nog dit jaar zou de eerste in Italië gebouwd worden. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Ik hou ervan om naar de Alpen te gaan, maar 360 graden, zonnetje erop denk dat je dan heel erg warm gaat krijgen. Um, ja, we gaan dus zitten bijna tegen de klok van uh, eh, 2 uur.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 Want in mijn kennende vergeet ik mijn klok vooruit te zetten. Ik... Eh, <laughs> Ik hoop jullie volgende week weer te spreken. En veel plezier zo direct met Albert-Jan Vos en Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. Morgen vanaf 12 uur is de muziekboulevard weer in het teken van de circuitrun.